Kees Groot met het NOS-journaal. Ze gooiden met stenen en staken vuilnis in brand. De vluchtelingen zijn boos dat ze sinds de afspraken tussen de EU en Turkije worden vastgehouden in het kamp. De redden braken uit nadat kinderen waren geslagen door bewakers. De Spaanse koning Felipe staakt zijn pogingen om een regeringscoalitie te vormen. Dat betekent dat de Spanjaarden eind juni opnieuw naar de stembus moeten. Eind vorig jaar verloor de Partido Popular van premier Rajoy de meerderheid bij de verkiezingen. Omdat ook de Sociaaldemocraten geen absolute meerderheid haalden... moest er voor het eerst in de geschiedenis een coalitieregering komen. Nu dat niet gelukt is, komen er nieuwe verkiezingen. Minister van der Steur is er niet gelukkig mee dat het OM in Brabant steeds vaker drugszaken buiten de rechter om afhandelt. Volgens de minister is zo'n aanpak geschikt voor kleine vergrijpen, maar moeten zware criminelen altijd voor de rechter worden gebracht. Volgens het Brabantse OM worden de regels niet opgerekt en komen echt grote drugsbazen altijd voor de rechter. Het stadsbestuur van Genève gaat niet in op een verzoek van Turkije om een foto van een Turkse jongen te verwijderen uit een openluchttentoonstelling. De jongen kwam drie jaar geleden om in Istanbul bij rellen. In de tekst bij de foto staat dat de jongen is gedood op bevel van president Erdogan. Het Turkse consulaat vroeg Genève de foto te verwijderen, maar het stadsbestuur beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Manchester City en Real Madrid zijn niet tot scoren gekomen in de eerste halve finale in de Champions League. In Engeland werd het vanavond 0-0. Morgen is de tweede halve finale tussen Atletico Madrid en Bayern München. Het weer, vannacht opklaringen en in het binnenland temperaturen rond het vriespunt.